Het kabinet bepaalde vanavond dat vergaderingen, evenementen en andere bijeenkomsten tot 1 juni verboden zijn. Wie met meer dan drie mensen op straat loopt en onvoldoende afstand houdt, kan honderden euro's boete krijgen. Burgemeesters krijgen meer bevoegdheden om straten, parken en stranden af te sluiten. De verscherpte maatregelen hebben grote gevolgen voor talloze bijeenkomsten. Zo zijn er gevolgen voor de voetbalcompetities, zowel voor het amateur als het betaald voetbal. Morgen overlegt de KNVB met de clubs. Ook organisatoren van grote bijeenkomsten zoals dodenherdenking en bevrijdingsfestivals vergaderen op zo kort mogelijke termijn over de aangescherpte maatregelen. Volgens een Canadees lid van het Internationaal Olympisch Comité... worden de Spelen in Japan uitgesteld. Dat heeft IOC-lid Dick Pound gezegd tegen de Amerikaanse krant USA Today. Volgens hem worden de details over het verzetten van de Olympische Spelen... de komende weken uitgewerkt. USA Today verwacht dat de Spelen naar de zomer van volgend jaar worden verzet. De begrotingsregels die de Europese Unie oplegt aan landen... worden tijdelijk losgelaten vanwege de coronacrisis. De ministers van Financiën hebben dat afgesproken in hun videooverleg. We moeten dit doen om de schade van het virus zoveel mogelijk te beperken...